Lotlewin met het NOS Journaal. Turkije dreigt met Irak. De Turkse premier Yildirim is niet tevreden over het nakomen van beloftes van de VS en Irak om de Koerden en de Sjiïten in de grensstreek op afstand te houden. Koerdische strijders en Sjiïtische milities doen mee aan het offensief tegen IS in Mosul, terwijl Turkije daar niet welkom is. De premier zei vanavond dat Turkije niet stil kan blijven zitten als er langs de grens gevechten plaatsvinden. We zullen optreden als dat nodig blijkt, zei de premier. Het Amerikaanse telecombedrijf AT&T neemt mediaconcern Time Warner over. Dat is de eigenaar van onder meer CNN, HBO en Warner Brothers. Dat schrijven meerdere media. Met de deal zou een bedrag zijn gemoeid van meer dan 80 miljard dollar. Verreweg de grootste overname in medialand van de afgelopen jaren. Bij een frontale botsing op de N331 bij Zwartsluis in Overijssel zijn twee mannen om het leven gekomen. Het zijn een 65-jarige man uit Zwartsluis en een man van 51 uit Rotterdam. Beide bestuurders zaten alleen in de auto. Eerder vanavond is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeluk op de A50 bij Veghel. Vier andere vrouwen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten allemaal in dezelfde auto die van de weg was geraakt. En voetbal dan. In de eredivisie heeft PSV thuis moeizaam gewonnen van Sparta. Door een doelpunt van Ramselaar een kwartier voor tijd werd het 1-0. FC Utrecht versloeg Willem II in Tilburg met 1-0. Willem II moest het door een rode kaart met een man minder doen. Roda JC speelde thuis met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. En eerder op de avond versloeg FC Twente Go Ahead Eagles met 2-0. En dan nog het weer. Op sommige plekken hangt dichte mist, vooral in het noordoosten van het land. Op die plekken kan het ook licht vriezen. Ook morgen blijft het mistig op sommige plekken. Het wordt daar niet warmer dan 7 graden. Op andere plekken komt morgenmiddag de zon even door...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 Essa mina é zica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. sabina mina é zica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica, fica, fica, fica, fica. Vivendo me arrisco, não pisco, não disco, não fico. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. sabina é zica. física. Vivendo minha risca, risca, risca, risca, não pisca. Vivendo minha risca, risca, risca, Pode paneguinho.